Barcelona won zelf met 4-1 van Malaga en Real speelde met 1-1 gelijk bij hekkensluiter Almeria. Barcelona heeft halverwege 52 punten en dat is een record. club heeft 28 wedstrijden op rij niet verloren. Voor het laatst lukte dat in 1974 met Rinus Michels en Johan Cruijff.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 Dat heeft minister Leers voor Immigratie en Asiel laten weten. Er was veel verzet tegen de dreigende uitzetting van de jongen die een hersentumor heeft en mogelijk nog maar kort te leven heeft. Zijn school in Almelo had een dringend beroep gedaan op de IND om Abiram en zijn moeder een verblijfsvergunning te geven. Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abirams moeder krijgt vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning... en zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. De slepende politieke discussie in Nederland over de aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen is voor de Amerikanen een hoofdpijndossier geworden. Valt op te maken uit documenten die de NOS van Wikileaks heeft gekregen. Tientallen ambtsberichten gaan over de opstelling van de Partij van de Arbeid. Die partij zette geregeld de hakken in het zand, hoewel verschillende kabinetten het Amerikaanse toestel wilden kopen. Uiteindelijk kwam er een compromis om niet twee, maar één testtoestel te kopen. In Tunesië is bij het presidentiële paleis in de hoofdstad Tunis geschoten tussen het leger en de presidentiële garde. Eerder vandaag is het hoofd van die garde gearresteerd. Hij en enkele van zijn ondergeschikten worden beschuldigd van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld. Ook op andere plaatsen in Tunis waren vandaag vuurgevechten.